Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Acht bussen van een bedrijf uit Vianen zijn helemaal kapot gemaakt door supporters van FC Porto. Gisteren voor het begin van de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn ze kort en klein geslagen. Meerdere chauffeurs werden bedreigd. En vanochtend werd er schade opgemaakt op het busdepot. Nou, je ziet een uh, compleet eh, gemolesteerde bus. Dakluiken eruit, eh, vier ramen eruit, airco-units zijn eraf, stoelen zijn gemolesteerd, lampen zijn eruit getrokken. Ja, eigenlijk zie je een compleet compleet vernieuwde bus. 73 supporters zijn opgepakt, maar ze werden na een boete weer vrijgelaten. Het vervoersbedrijf weet nog niet op wie het de schade van zo'n ton kan verhalen. D66 is definitief de grootste geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vanochtend heeft de kiesraad de officiële uitslag vastgesteld. En er is niets meer veranderd in de zetelverdeling van de nieuwe Tweede Kamer. Een bewoonster van een GGZ-instelling in Heerlen moet 18 jaar de cel in... voor het vermoorden van een medewerkster van de instelling. De rechter vindt het bewezen dat de bewoonster haar voormalig begeleidster doelbewust doodstak. Het Openbaar Ministerie had een lagere straf van 12 jaar geëist... omdat de dader ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. En bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie bekendgemaakt... voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen. De meest opvallende naam is toch wel Feyenoord-middenvelder Luciano Valente. Dat vertelt mijn sportcollega Arno Vermeulen. Hij speelde voor Jong Oranje afgelopen zomer nog. Eh, zeven wedstrijden is een van onze grootste talenten. En hij heeft een eh, plaats gekregen in de selectie van eh, Koeman. Dus we hebben eerder Stijn gezien van Feyenoord die een kans kreeg. En nu geldt dat voor Valente. en dat is Prachtig nieuws voor een speler die zich ontwikkelt. En ook Matthijs de Licht is weer terug in de selectie. Gaan we naar het weer toe. zon vanmiddag. Het blijft droog en het is zacht voor de tijd van het jaar. Maximaal 16 graden is het. Dit weekend ook droog en ook af en toe zon. Het blijft zacht met opnieuw zo'n 15 graden.